5 uur. moeten met het NWS-journaal. De presidentsverkiezingen in Ecuador zijn uitgelopen op een nek-aan-nek-race. Volgens de officiële uitslag heeft de linkse politicus Moreno gewonnen. Maar het verschil met de conservatieve kandidaat Lasso is zo klein... dat Lasso een hertelling eist. Moreno is een vertrouweling van de huidige president... die veel deed voor arme gezinnen, maar met harde hand regeerde... De conservatief Lasso is onder meer van plan de belastingen te verlagen. Ook wil hij Wikileaks-oprichter Julian Assange niet meer beschermen. Die zit nu in de ambassade van Ecuador in Londen. De Rotterdamse Rekenkamer stelt de publicatie uit van een rapport over de gemeentelijke computerbeveiliging, omdat het college van burgemeester en wethouders dreigt met een rechtszaak. Het college is bang dat publicatie hackers informatie geeft over zwakke punten in de beveiliging. De Rekenkamer concludeert na onderzoek van de computers dat persoonsgegevens niet goed worden beveiligd. De verplaatsing van een struikelsteen in Amsterdam heeft ook in Israël het nieuws gehaald. De gedenksteen voor een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog is verplaatst omdat bewoners de steen niet voor hun deur wilden hebben. Ze vonden het te, confronterend en zeiden last te hebben van mensen die naar binnen kijken. Op de verplaatsing van de steen zijn veel boze reacties gekomen. John van het Schip wordt het volgende seizoen de hoofdtrainer van PEC Zwolle. Hij volgt Ron Jans op, die vorige maand aankondigde dat hij voor de KNVB gaat werken. Van het Schip werkte tot begin januari in Australië bij Melbourne City... waar hij opstapte vanwege familieomstandigheden. Hij werkte eerder onder meer bij Ajax, Oranje en FC Twente. Later vandaag wordt John van het Schip officieel gepresenteerd... als hoofdtrainer van PEC Zwolle. Het weer, nu nog lokaal nevelig en hier en daar wat motregen. De ochtend begint grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door.